Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Kenia stond vandaag secteleider Paul McKenzie voor de rechter. De politie heeft meer dan 100 lichamen van zijn volgers gevonden in massagraven. De secteleider zou hen hebben wijsgemaakt dat ze zich moesten doodhongeren om dichter bij Jezus te komen. Ja, veel mensen zijn geschokt over de vondst van de lichamen. Je hoort de president van Kenia. Terrorists use religion to advance their heinous acts. people like Mr. Mackenzie are using religion to do exactly the same thing. De secteleider wilde vandaag niks zeggen tegen de rechtbank. Hij blijft voorlopig vastzitten. Op Schiphol is vorig jaar veel vaker gevlogen met privéjets en zakenvliegtuigen. Een jaar eerder waren het er bijna 13.000 en vorig jaar 18.000. En dat terwijl er steeds meer kritiek is op privéjets. Het vliegveld zegt over twee jaar een verbod op privévliegtuigen te willen. En bij Buckingham Palace in Londen is een man opgepakt. Hij zou patronen van een wapen op of door het hek bij het paleis hebben gegooid. De politie zegt dat er een gecontroleerde explosie is geweest in de buurt van het Koninklijk Paleis. Ja, wat de man precies van plan was, dat weten we niet. Amerikaanse late-night shows die gaan vanaf vanavond herhalingen uitzenden. Dat heeft te maken met een staking van scriptschrijvers. Zij willen meer salaris en betere arbeidsomstandigheden. We deserve much better. Uh, far, far better than what's on the table from them. And we're gonna keep striking until we get what we want. En ook willen ze dat er regels komen voor kunstmatige intelligentie... want ze zijn bang dat hun ideeën vaker gejat gaan worden.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 Geniet ervan. far below Ever changing as they come and go Makes me wonder why I'm up so high when real below in colors that the canvas cannot show de bevrijdingsdag ook. Onweer. Kwesties doen het niet toe. Bevrijdingspop, eh, ja, daar hoort mooi weer gewoon bij, toch? David Gates, geweldige zanger. De groep heette Brad. Eh, ze bestaan niet meer. David Gates nog wel hoor. Die zingt ook af en toe nog wel. En eh, ja, doet hij op een prachtige manier. Ik was er een grote fan van. En dan heb ik het over de jaren 70. Toen ik drie weekenden, of nee, drie dagen per weekend, zo moet ik het zeggen. In Noordwijk speelde in Doenland Daily met een bandje. En eh, als we daarheen reden, dan hadden we vaak natuurlijk ook in de auto de radio aan. En daar klonken door de speakers door David Gates... met nog heel veel meer van die mooie nummers zoals If... en It Don't Matter To Me en eh, Lost Without Your Love. Ja, prachtig. Jacob Show Me The Way. Ik wil dat eh, jij mij de weg wijst. Nou, die weg hadden we net ook eh, nodig bij die Stairway to Heaven, bij die trap naar de hemel. Ja, eigenlijk, eh, eigenlijk ik had het er net al over. Als de aarde nou plat is, hè, gewoon alleen maar plat... dan kan je maar één kant op kijken. Kijk je omhoog en dan kan je je voorstellen van... nou, daar is ergens de hemel. Kan ik me nog iets bij voorstellen dat je dat denkt? Hè? Het lijkt niet erg realistisch dat die daar dan ook is, want ja ik zie dan alleen maar sterretjes en, eh, en hoe ver je kijken kan... Eh, dat kan je alleen maar met een uh, supertelescoop en dan, kom je nog niet aan het eind. Dus die hemel is dan wel heel erg ver weg. Maar woon je nou toevallig op een andere plek op de wereld waar het op dit moment dag is... Ja, dan kijk je een hele kant, andere kant op het heelal in. En het is ook weer een hele andere kans om, om een hemel aan te treffen daar. Nou, misschien moeten we wel de hemel op aarde zoeken. Misschien is dat wel het middel eigenlijk. Hè? Nou, ik hoop dat er heel vaak tegen u gezegd wordt, luisteraars... ik hou van jou. Dat is zo mooi om te horen als dat tegen je gesproken wordt. Maar niemand doet dat zo mooi als Dana Winner. het eh, persoonlijk, dit vind ik de mooiste uitvoering. Maribel zong het. Ja, en eh, zijn er van meer die het eh, opgenomen hebben. Ik hou van jou. Gordon ook, geloof ik. Gordon. Thomas Bergen, niet te vergeten. Maar Daan Winner, afkomstig uit België, die zong prachtig.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 Nou is het ellende, u hoorde het. Marco Boublé, die heeft hetzelfde. Die heeft echt hetzelfde probleem eh, als ondergetekende. Wie en Mrs. Jones. Ja, dat heb je als je een traveling boy bent. En wie heeft het nou weer over een traveling boy?